Die Tiroler Rambazamba, de hupste gauwgelier. Met dansen neemt te rustig, want dan is Ram De Henrik is de loge, dan geeft alweer op opnieuw. Want klinkt de Rambazamba, dan dansen alle de De handel moet de tessen, een neem dat klap doe met. Het in even wachten, dat steed op het buffet. En wilst de Polonaise, dat geeft met goed gemaakt. Want klinkt de rampa dan is het al Samba. ik de schön dan dansen nu met Pit. Want de vulstig wel dat mijn muziek in zit. Die rolle Ramba Samba, die is voor jong en night. Dus wijs met een erren, de hups het gaat niet tijd. Het is goed voor de spieren, het is goed voor de kneuk. En klinkt de Ramba Samba Dan dansen nu met Pit. Want de bus dat gaat dat hij muziek in zit. Hij kunt veranderen die hula ramba Zamba. De kind zijn dansjes die de rumba tamba. Nu dicht de schön, nu dan dansen nu met Pit.